Dat heeft deze student wel eens gehad. Ja, even eerlijk, ik heb die brief wel al gehad. Maar ik betaal, ik betaal hem meestal wel. Maar hij loopt op tot een aanmaning en dan heb ik weer veel geld en dan betaal ik hem weer. Maar ik sla hem wel vaak over in de maand. Omdat ik net die 140 euro wel nodig heb. Ze hebben mij toen gebeld en toen heb ik gezegd dat ik het uiteindelijk heb betaald. Dus het is helemaal opgelost. Dus het is niet dat ik met mijn hoofd diep in de schulden zit. Maar ja, het komt wel af en toe lekkerder uit als je het gewoon even niet betaalt. Toch ligt niet in iedere gemeente de prioriteit bij jonge mensen. Terwijl het juist belangrijk is om in te grijpen voordat schulden groter worden, zeggen deskundigen. Sinds vorig jaar zijn gemeentes verplicht om mensen die hun vaste lasten niet betalen snel te helpen. In Thailand heeft een man op een kinderopvang meer dan 30 mensen gedood, waaronder vooral kinderen. De man liep vanochtend de opvang binnen, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Hij had messen en wapens bij zich, vuurwapens, en begon direct te schieten. Hij sloeg daarna op de vlucht. De politie begon een klopjacht. Ehm, en de politie vond hem ook, ehm, eh, alleen vond hem dood. Eh, zijn ehm, auto uitgebrand, hij had zichzelf, zijn kind en eh, zijn vrouw van het leven beroofd. Het is niet duidelijk waarom de man dat heeft gedaan. Volgens de politie is hij een oud agent en is hij vorig jaar ontslagen vanwege drugsproblemen. Beveiligers op Schiphol gaan meer verdienen. Met 2,50 euro extra per uur moeten meer mensen verleid worden om op de luchthaven aan de slag te gaan. Schiphol hoopt dat het daardoor gaat lukken om een eind te maken aan de drukte. Ja, dat zullen we de komende weken en maanden moeten zien. Maar het pakket wat er nu ligt met betere roosters en fijnere rustruimtes en een hoger salaris. Daar hebben we echt alle vertrouwen in dat dat eh, voor meer beveiligers op Schiphol gaat zorgen. Die moeten nog wel eerst solliciteren. Dus het is niet meteen opgelost. Deze herfstvakantie zijn er nog steeds minder passagiers welkom dan normaal. En het is weer onzeker of je trein wel voorkomt rijden. De NS heeft door het hele land treinen geschrapt vanwege te weinig personeel. Onder meer van en naar Utrecht gaan minder intercities... waardoor je bijvoorbeeld op de route Rotterdam-Enschede minder opties hebt. En het bommetje tussen Dordrecht en Geldermalsen rijdt vandaag helemaal niet. Er is daar een kraanwagen dwars door de bovenleiding gereden. En dan nog het weer. Hier en daar nog wat wolken. In de rest van het land zonnig. Morgen ook bewolkt, maar opnieuw droog. Dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op donderdagmiddag best wel druk op de weg. Vooral op de A2 moet je nu geduld hebben. Van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en de Leidse Rijntunnel. De vertraging is daar een half uur. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je een kwartier oponthoud tussen knooppunt De Hoek en Roelofarensveen. En op de A7 is het druk van Zaanstad naar Horen bij Purmerend. Daar doe je er 10 minuten langer over. Ook op de N247 van Amsterdam naar Horen heb je 10 minuten oponthoud en dat is bij Broek in Waterland.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 Olie- en gasbedrijf Shell wilde al in 2017 stoppen met de gaswinning in Groningen. Het zei de Shell-topvrouw Marjan van Loon tegen de parlementaire enquêtecommissie. Het is opmerkelijk, want het leek er tot nu toe op... alsof het initiatief voor het stoppen van, met de gaswinning vooral kwam van toenmalig minister Wiebes. Johnny de Mol hoeft niet voor de rechter te komen voor mishandeling en poging tot doodslag. Zijn ex-partner beschuldigt hem van drie ernstige gevallen van mishandeling... maar het bewijs waar ze mee kwam is volgens het OM niet voldoende. Een Golden Earring krijgt een metershoog monument in Den Haag. Het wordt een beeld in de vorm van een obelisk. Er worden elementen verwerkt die met de rockband te maken hebben... zoals platenhoesen van albums en de zonnebril van Barry Hay. Het weer vanavond droog en het koelt af naar minimaal een graad of 5.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 Singing hallelujah. Head is in the air tonight. way up in the blaze of gold. Head is tonight. many i night. Sailing in the sky above and way down in the waves below. Hey, I feel it in the sky above.